van 7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van rattenoverlast in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. De ziekte van wel, een ernstige infectieziekte die wordt overgebracht door de bruine rat, is daardoor terug van weg geweest. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma De Kennis van Nu. Het afgelopen jaar is het aantal patiënten met de ziekte van wel meer dan verachtvoudigd. Het aantal gevallen steeg van 7 naar 60, terwijl de ziekte voor 2014 nauwelijks meer voorkwam. PvdA-leider Samsom vindt dat de VVD onduidelijk is over de toekomst... door de deur naar de PVV op een kier te laten staan. Vanochtend zei VVD-fractieleider Zelstra dat hij de VVD niet met de PVV ziet regeren... maar hij wilde het ook niet uitsluiten. Verder sprak Samsom over de successen van dit kabinet... zoals het aantrekken van de economie, de stijging van de koopkracht... en het creëren van meer banen. Een Syrische asielzoeker van 16 jaar die gisteren in Keulen is gearresteerd... plande een bomaanslag. Dat heeft de Keulse politie bekendgemaakt. De jongen heeft in chats met IS-leden in het buitenland... zijn onmiskenbare bereidheid geuit om zo'n aanslag te plegen. Van die buitenlandse contacten zou hij ook al concrete tips hebben gekregen... hoe zo'n bom te bouwen. De jongen kwam vorig jaar met zijn familie uit Syrië naar Duitsland. De politie had tips gekregen over zijn veranderende gedrag. Mensen die langdurige zorg nodig hebben en een persoonsgebonden budget aanvragen... krijgen te maken met te veel bureaucratie. De Belangenorganisatie heeft dit jaar al 1200 klachten ontvangen. Zorgverzekeraars Nederland erkent het probleem. De organisaties hebben bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat... aangedrongen op het inrichten van een elektronisch systeem... waarin de aanvragen voor een pgb snel en eenvoudig gedaan kunnen worden. En dan nog het weer. Vanavond is het rustig. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Morgen opnieuw zacht met 20 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits lost nu vrij snel op, maar dat gebeurt niet op alle plaatsen. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat tussen Afrit Arkel en Sliedrecht nog 11 kilometer file met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, het verkeer kan er alleen over de vluchtstrook. Daar ook een file de andere kant op. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Riesendam 20 minuten vertraging. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen 10 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging.